Maar voor sommige bewoners was dat alsnog te laat, zegt correspondent Edwin Winkels. Zij troffen daar eh, de meeste mensen gelukkig al buiten aan. Maar binnen eh, in dat bejaardenhuis eh, zijn later nog 10 mensen overleden gevonden... die, waarvan het gezegd waarschijnlijk de minste mobiliteit hadden... en, en door rook inademen van rook om het, eh, om het leven zijn gekomen. Toen de brand ontdekt werd waren er meer dan 80 mensen in het gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De treinen in het midden van het land rijden weer volgens dienstregeling. Van 6 tot 9 vanochtend reden er geen treinen door een staking van de verkeersleiding van ProRail in Utrecht en Amersfoort. En dat had ook gevolgen voor de dienstregeling buiten die regio's. Op verschillende stukken spoor reden minder treinen. Ook komende week legt ProRail personeel het werk weer neer. Maandag wordt gestaakt in Rotterdam, Den Haag en Roosendaal. Ondanks de miljardenwinst die de NAM maakt, stoppen ze met het meebetalen aan het herstel in Groningen. Nu de gaskraan daar dicht is, gaat de geldkraan ook dicht. Het Groningse provinciebestuur noemt het heel treurig dat de NAM niet meer mee wil betalen. En Mike Tyson en Jake Paul komen steeds dichter bij het moment dat ze het tegen elkaar moeten opnemen in de ring. Na het weegmoment gisteren liepen de spanningen al even hoog op, want Tyson deelde een klap uit. Oh!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 But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance. Guns, guns, having fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. See, they single and free, no fears, no tears, what I want to be. One, two, take a look at you. the good old days? Well, this young gun says, Portion pays. Young guns having some fun. Crazy ladies keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. Save me, single and free. No fears, no tears, but I want to be. One, two, take a look at you. Yeah, I met your I remember when we had such fun and everything was fine remember when we used to have a good time, partners in crime.